Jelle Seubering met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt de importheffingen voor Canada met 10% te verhogen. Aanleiding voor die verhoging is een reclamespot van de Canadese provincie Ontario. In die video is oud-president Ronald Reagan te horen... die in een speech uit 1987 de nadelen van handelstarieven benoemt. Trump noemt het sportje bedrog. Ontario heeft toegezegd dat de video na het weekend niet meer wordt uitgezonden. Meerdere lijsttrekkers beloven compensatie voor de mijnbouwschade in Limburg. In het debat van het Zuiden spraken de partijen van een ereschuld die Nederland heeft. GroenLinks, PvdA, SP, PVV en VVD verschilden van mening... over hoeveel compensatie de Limburgers moeten krijgen. Er werd ook gedebatteerd over de kwaliteit van drinkwater en oppervlaktewater. Zo willen het CDA en de SP dat bedrijven minder schadelijke stoffen lozen in het water... JA21 wil het probleem oplossen door de normen voor waterkwaliteit minder streng te maken. Over een uur komt er een einde aan de zomertijd. De klok wordt een uur teruggezet en dan wordt de normale tijd weer gebruikt. Ook wel de wintertijd genoemd. In het voorjaar wordt de klok weer een uur vooruit gezet. Ondanks twee doelpunten heeft NSC vanavond in de Eredivisie niet kunnen winnen van PEC Zwolle. Het werd 2-2. NEC is met 27 goals nu samen met PSV de meest scorende club van de Eredivisie. FC Volendam heeft Heracles nog dieper in de problemen gedrukt. De ploeg was op eigen veld met 3-0 te sterk voor de hekkensluiter van de Eredivisie. En eerder vanavond eindigde de wedstrijd Fortuna Sittard tegen Groningen in 1-2 en Sparta Telstar werd 1-0. Het weer vannacht trekken veel buien over het land, aan de kust mogelijk met onweer koelt af tot 4 graden in het zuiden en 9 graden aan zee. Komende dag blijft het nog regenachtig. In de middag klaart het wat op bij een graad of 11.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 Dat gebeurde in alle Europese landen. Door het verzetten van de klok is het ochtends eerder licht en ook s'avonds eerder donker. Eind maart gaat de zomertijd weer in. De overzeese gebieden van Nederland kennen geen zomertijd. Het tijdverschil met de eilanden is daarom nu weer 5 in plaats van 6 uur. In de Verenigde Staten eindigt de zomertijd over een week. De Amerikaanse president Trump zegt de importheffingen voor Canada met 10% te verhogen. Aanleiding voor de verhoging is een reclamespot van de Canadese provincie Ontario. In die video is oud-president Ronald Reagan te horen... die in een speech uit 1987 de nadelen van handelstarieven benoemt. Trump zegt dat die uitspraken uit zijn verband zijn gerukt... en noemt het sportje bedrog. Ontario heeft toegezegd dat de video na het weekend niet meer wordt uitgezonden. De luchthaven van de Litouwse hoofdstad Vilnius is weer open... Gisteravond werd het vliegveld gesloten vanwege weerballonnen... die vanuit Belarus het luchtruim in waren gekomen. Het is al de vierde keer deze maand dat het luchtverkeer is verstoord. Volgens Litouwen worden de ballonnen gebruikt om sigaretten te smokkelen. Belarus zou volgens het land niets doen tegen die verstoringen. De afgelopen tijd zijn er vaker incidenten met ballonnen en drones bij Europese luchthavens. Het vermoeden bestaat dat Rusland daarachter zit. Femke Bol is opnieuw verkozen tot Europese atlete van het jaar. Vorige maand werd Bol voor de tweede keer wereldkampioen op de 400 meter horde. De Europese Atletiek Federatie riep haar in 2022 en 2023 ook al uit tot beste atlete. Ze is de eerste vrouw die de prijs drie keer wint. Het weer. Vannacht trekken veel buien over het land. Aan de kust mogelijk met onweer.